ziet ze overal. Zij wonen in haar huis onder de vloeren. Zij voelt hoe ze haar dagelijks beloeren. O mensen, is dit niet Haar haar haar hart geroofd. Haar lichaam leeg en ook haar hoofd. Zij slaapt met stenen in haar bed. Zij hebben haar haar hart geroofd. haar lichaam leeg en ook haar hoofd. Zij slaapt met stenen in haar bed en als ze opstaat is ze al dood. De roden komen binnen in brood verborgen. En in de nacht zij regen een straal. Zodat die rood en pijnlijk op gaat zwellen. Terwijl haar buik, haar rug, haar hand verwijt. haar lichaam leeg en ook haar hoofd. Zij slaapt met stenen in haar bed. Zij hebben haar haar hart geroofd. Haar lichaam leeg verliest zij alle zinnen. Soldatenmoeder was zij nu een lichte kooi. Als Amerikaanse moet ze nu wel haten. Maar geeft zich toch aan de Vietcong soldaten dit deden de roden uit Hanoi. Zij hebben haar haar hart geroofd. Haar lichaam leeg en ook haar hoofd. Zij slaapt met stenen in haar bed. haar, haar hart gerold Haar lichaam leeg en ook haar hoofd. Zij slaat.